1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een universiteit in de Amerikaanse staat Ohio is een Somalische student van 18 met zijn auto ingereden op medestudenten. Daarna begon, begon hij op ze in te steken met een slagersmes. Elf mensen raakten gewond, waarvan één ernstig. De dader is door de politie doodgeschoten. Er wordt onderzocht of er sprake was van terrorisme. Wielerbond KNWU laat een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoek doen naar intimidatie en misstanden binnen de wielersport. Uit een onderzoek van de Internationale Wielerunie bleek dat er wereldwijd veel mis is in het vrouwenwielrennen. Er is vooral sprake van intimidatie. De uitslag van de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat Michigan is nu ook officieel. Bijna drie weken na de verkiezingen heeft de kiescommissie bekendgemaakt dat Donald Trump met een verschil van nog geen 11.000 stemmen heeft gewonnen. Dat was de laatste uitslag die nog moest komen. Trump staat nu op 306 en Hillary Clinton op 232 kiesmannen. Sapfabrikant Healthy People heeft het Gouden Windei gewonnen. De prijs voor het meest misleidende product. Hun sap, blauwe bosbessen en framboos bestaat volgens voedselwakant Foodwatch vooral uit goedkope appel- en druivensap. Ook zit er meer suiker in dan in cola. Energiedrank Red Bull eindigde als tweede omdat er ook heel veel suiker in zit. En de derde plaats is voor de drinkyoghurt van Optimel, Griekse stijl met de smaak honing-walnoot. Volgens Foodwatch bevat het drankje geen Griekse yoghurt, geen honing en ook geen walnoot. Vanwege de vrieskou heeft het leger des Hels bijna 600 extra slaapplekken geregeld voor daklozen. Die zijn vooral te vinden in grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Vannacht kan het de koudste novembernacht in 18 jaar tijd worden. Het kan lokaal 7 graden vriezen.